Zes uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Onderwijsminister Slop vindt het onacceptabel dat docenten op middelbare scholen worden uitgescholden en geïntimideerd. De school moet ook voor hen een veilige plek zijn. Slop reageert op een onderzoek waaruit blijkt dat een kwart van de middelbare schoolleraren wel eens vervelende ervaringen heeft met leerlingen. Volgens Slop is het geen nieuw probleem en past het bij de algehele verruwing in de samenleving. Maar de minister vindt dat geen reden om agressie te tolereren. Het is nog altijd droog in Nederland. Uit de nieuwste droogtemonitor blijkt dat de situatie nauwelijks verbetert... ondanks de regen die deze week valt. De scheepvaart houdt daardoor last van een lage waterstand in de rivieren. En ook het grondwaterpeil is nog lang niet terug op het oude niveau. Volgens de waterschappen zijn daarvoor 200 dagen met regen nodig... oftewel ruim zes maanden. Een man in Capelle aan de IJssel wordt ervan verdacht dat hij ruim 8 ton heeft verduisterd van de stichting Kinderdroomwens. Die wensen vervult van kinderen met ingrijpende en traumatische ervaringen achter de rug. Hij gebruikte het geld onder meer om te gokken. De man van 61 zou sinds 2014 hebben gerommeld in de administratie van de stichting Droomwens. Mogelijk is nog geen 10% van de giften daadwerkelijk gebruikt om kinderen een dagje uit te bezorgen. 50PLUS mocht de banden met het wetenschappelijk bureau van de partij verbreken, heeft de rechtbank bepaald. De partij wil naar eigen zeggen verder met een kwalitatief beter bureau. Het huidige wetenschappelijk bureau spande daarop een kort geding aan, omdat het bestuur een aanval zou hebben gedaan op de onafhankelijkheid van het instituut. De Amsterdamse burgemeester Halsema heeft haar woorden over het boerkaverbod genuanceerd. In een raadsvergadering zei ze vandaag dat wetten vanzelfsprekend ook gelden in de hoofdstad. Maar, zegt ze, het heeft geen prioriteit bij de handhaving. Afgelopen vrijdag zei de burgemeester nog dat ze de wet niet wilde handhaven. En dat kwam haar op kritiek te staan, onder meer van premier Rutte en andere VVD'ers.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 Zoals de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Apkoude en Maarse 11 kilometer en een half uur extra. Op de A9 naar Alkmaar tussen Amstelveen en Battenverdorp 5 kilometer. Er is opnieuw een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. En dat eh, kost je dus ook een half uur. A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en Hagestein 20 kilometer. En de vertraging is drie kwartier. De N205 eh, van Nieuw-Vennep naar Haarlem. Daar staat tussen de A9 en Haarlem 4 kilometer. Maar wel een file die gelijk een half uur extra eh, reistijd oplevert.